Dat kan straks als de partij te gevaarlijk wordt voor de democratie. Nu is zo'n verbod nog lastig te regelen. De nieuwe wet moet nog wel worden goedgekeurd. En als dat gebeurt moeten politieke partijen straks ook beter laten zien van wie ze geld krijgen en hoe het intern allemaal geregeld is. Oprichter van de cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, is vrijgelaten uit de gevangenis... nadat hij de hoogste borg ooit heeft betaald, omgerekend 250 miljoen euro. Volgende maand staat hij nog wel voor de rechter... omdat hij mogelijk miljarden euro's heeft gestolen van zijn klanten. Het gaat al weken over FTX. Dat crypto-platform kwam in de problemen toen de cryptokoersen kelderden... en er massaal geld werd opgenomen. Daarna werd het bedrijf failliet verklaard... en toen bleek dat er helemaal geen geld meer was. Spanje en Schotland maken het binnenkort makkelijker voor transgenders om hun geslacht op hun ID-kaart te veranderen. Toevallig hebben beide landen dat vandaag goedgekeurd en op straat werd het in Spanje flink gevierd. Transgenders moesten eerst een heel medisch dossier inleveren. Nu hoeven ze alleen een verklaring te ondertekenen. En voor een hoop Amerikanen blijft het niet bij dromen over een witte kerst. Volgens de weermensen kan het de koudste kerst in 40 jaar tijd worden. En op sommige plekken kunnen er sneeuwstormen zijn. Deze Amerikanen hebben zich al helemaal voorbereid. I'm stocking up a little bit so I don't have to shop between now and after Christmas. Cold weather is dangerous. Watch out for each other. We were going to go to Chicago, but that's out now. So I'm glad we scrapped that trip. De trip naar Chicago gaat dus niet door. Mensen die een hekel aan de kou hebben kunnen het beste wegblijven uit Portland.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 Wat heb je dit uur nog te goed? Uiteraard nog twee nummers van ons Spotlight album. De National Spiegelplaat komt voorbij. Hele andere lekkere muziek natuurlijk, want dat staat allemaal op de playlist. En natuurlijk ook de digitale brievenbus. En daar gaan we nu in naartoe. We gaan naar Canada. Country rock uit Canada nog wel te verstaan. Van Madeline Starsley en zijn band. En dat nummer heet Lighter Shade of Blue. was Madeline Starley, Starsley met Lighter Shade of Ik moet wel duidelijk zeggen hoe deze meneer heette natuurlijk. Muziek uit Canada was dat. We gaan nu verder met Gretchen Peters. En zij is ook een van de kanshebbers om de maandartiest van januari te worden. Hoe je dat allemaal kunt doen, kijk dan gewoon even op de website www.nashvilleradio.nl. E e Ik zei haar naam dus al net, Gretchen Peters en dit is A Room With A View. van deze week bewijst dat het zowel als een country nummer als een bluegrass nummer heel erg fijn klinkt. 2003 was het Reba McIntyre die het voor het eerst op de plaat zette. En 17 jaar later in 2020 was het de bluegrass band Lindley Creek. Nu twee keer achter elkaar aan Gonna Take That Mountain. Dit is de Nashville Spiegelplaat. early morning attitude You have to drag him out of bed Only frosted flakes will do He gets that from me Yeah, he gets that from me His curly hair and his knobby knees The way the sun brings those freckles out Talking, talk, never miss a beat yeah, he gets that from me. He gets that from me. He looks at me with those big brown eyes. He's got me in the palm of his hands. And I swear sometimes it's just like you're here again. smiles hammers and nails. Hammers and nails built the country. Hammers and nails made it strong. Hammers and nails in my wagon. Come on, you roll along. Yeah, there was Crockett, Houston, Boone, Wild Bill. Stories of men with a great iron will but somehow some of the books now fail to mention the drummer who helped to build this great nation. I've got seeds to plant for the Blackland farms. Guns and bullets when they must use arms. Get along, you, no time to fail. Reverend Jones, I know will need these Bibles. These are gonna hold a big revival. When we build his church with hammers and nails. Hammers and nails build the country. Hammers and nails made it strong. Hammers and nails. Johnny Cash samen met degene die hij ontdekte in 1964. De Stadler Brothers en Hammer and Nails. We gaan verder met Catherine Britt. Zij komt uit Australië en is ook nog zo'n kanshebster om de maandartiesten van januari te worden. Je hoort Hillbilly Picking a Rambling Girl. Hillbilly Picking Rambling Girl. Dat is nog eens een titel, zeg. De grootste hit van Billy Ray Cyrus is origineel van de Macy Brothers... die het in 1991 onder de titel Don't Tell My Heart uitbrachten. Een jaar later dus, een dikke hit voor Billy Ray Cyrus. Je hebt het al geraden, hè? Dit is de Achy Breaky Heart. finger Yeah. Bluegrass Time. uit de Appalachian te komen om bluegrass muziek te maken. Want deze band komt uit Chicago. Ze heette Miles Over Mountains en die hoorde Novocaine. Nu verder met Americana van Laurie McKenna. Dit is de Balladeer. The Balladeer waits in the wings Tugging on a just to strings All the whiskey faded cigarette blown dreams She brings herself to her own knees With every line so delicate, she sings every song that she knows. The way that she hears them sad and slow. They're never gonna play her on the radio. So she hangs in the darkest bars with downtrodden, bleeding hearts. A guitar man McKenna, wat ook de Belladier heet, zoals het nummer wat je net hoorde, hoor je background zangeressen Hilary Lindsay, maar ook de dames van Little Big Town. Heel apart om dan dat te lezen. Maar ook om dat te horen natuurlijk. Nu gaan we verder met een nummer wat volgens mij wel iedereen kent. Darius Rucker is dit en The Wagon Wheel. I'm thumbing my way into North Carolina Staring off the road and pray to God I see headlights I made it down the coast in 17 hours Picking me a bouquet of dogwood flowers And I'm hoping for Raleigh I can see my baby long talk, but he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. I gotta, gotta move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one I naar onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika voor de nieuwste single van Stephanie Rabus. Dit is I Want What I Shouldn't Have. They like how it feels, ain't gonna quit, but they should. Heavy drinkers won't have. Temptations taking me for another ride het Spotlight album. En daarvoor gaan we deze keer naar 1970 voor het kerstalbum Christmas with Tammy van Tammy Wynette. Je gaat nu luisteren naar Oh Little Town of Bethlehem en daarna It Came Upon a Midnight Clean. We're playing country up in here and we're proud of it. Dit is het Nashville Spotlight album. Dit is Nashville Spotlight Album. waren de twee laatste nummers van ons Spotlight-album. Christmas with Tammy van Tammy Wynette. En ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan, want de show is alweer bijna afgelopen. We hebben zo eerst Claire Lynch met Silver and Gold en daarna Sera en Nothing I'd Rather Do. Rest mij nog om namens iedereen van de National Radio Show jullie hele fijne feestdagen te wensen. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. Silver and Gold. fijne dagen en een voorzitter.